Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Israëlities in de Gaza-strook hebben rond middernacht ingestemd met een Egyptisch plan voor een wapenstilstand. Daarmee moet een einde komen aan vier dagen van geweld. Volgens een Egyptische bemiddelaar hebben beide partijen toegezegd het geweld te staken. Israël en de Palestijnen hebben het bericht nog niet bevestigd. Door Israëlische luchtaanvallen zijn de afgelopen dagen zeker 22 Palestijnen om het leven gekomen. Aan de Israëlische kant zijn enkele gewonden gevallen. Het geweld begon vrijdag met de liquidatie van de leider van een Palestijnse militie door het Israëlische leger. CDA-voorzitter Peet Oom spreekt tegen dat het CDA niet akkoord zal gaan met verdere aanscherping van de immigratieregels. Volgens de Limburger en het Nederlands Dagblad had Peet Oom dat gezegd op een ledenbijeenkomst in Wel. Peet Oom zegt dat haar woorden verkeerd zijn weergegeven. Volgens de krant had om gezegd dat het CDA vasthoudt aan de afspraken uit het coalitieakkoord. Dat die voor het CDA de uiterste grens zijn. PVV-leider Wilders heeft in de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort juist strengere immigratieregels geëist. Britse wetenschappers eisen een verbod op bepaalde kunstheupen. Doordat metalen delen op elkaar schuren kunnen kobalt en chroom in het lichaam vrijkomen. Dat kan leiden tot pijn en zwellingen. Wetenschappers bepleiten het verbod in The Lancet. Ze willen bovendien langere en betere testen op implantaten en andere middelen.